Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De VS trekt zich terug uit het klimaatakkoord. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. Hij wil zich niet langer houden aan de internationale afspraken... om de opwarming van de aarde te beperken. Wel wil hij opnieuw onderhandelen om eventueel terug te keren in het klimaatakkoord... maar dan met betere afspraken voor de Amerikaanse economie. Voormalig president Obama, die het akkoord ondertekende, veroordeelt het besluit van Trump. Sommige Amerikaanse staten hebben al laten weten zich niet aan te trekken van de terugtrekking. Zij willen proberen zich alsnog te houden aan het akkoord. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een groot toeristenresort aangevallen. Volgens ooggetuigen openden gewapende mannen het vuur op gasten en personeel van het hotel. Ook zijn er explosies gehoord. Het hotel is hermetisch afgesloten. Volgens een woordvoerder van het leger is de situatie inmiddels onder controle. Op foto's is te zien dat mensen gewond zijn geraakt, maar verder is er over slachtoffers nog niets bekend. De politiechef in Manila meldt dat een dader voortvluchtig is. In het Groningse Appingedam moet een hele woonwijk worden versterkt. Ruim 400 huur- en koopwoningen in het aardbevingsgebied moeten worden verstevigd. Het is volgens RTV Noord de eerste keer dat er zoveel huizen tegelijk bij een versterkingsoperatie zijn betrokken. Sommige bewoners moeten waarschijnlijk maandenlang ergens anders wonen. De klus om de woningen aardbevingsbestendig te maken kan al in oktober beginnen. De gemeente Eindhoven schrapt alle parkeerboetes die sinds zondag zijn uitgeschreven in de buurt van Eindhoven Airport. De gemeente heeft dat besloten omdat parkeren bij het vliegveld een chaos is geworden na de instorting van het parkeergarage in aanbouw. De gemeente heeft zo'n 150 parkeerboetes verscheurd. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 8 graden in het noorden tot 15 graden in Limburg.